Amber Brandsen met het NOS-journaal. In Venezuela is president van de verkiezingen. Hij kreeg volgens de kiesraad ruim twee derde van de stemmen. Zijn belangrijkste tegenkandidaat, Falcon, bleef steken op 20 procent. Die zegt dat de verkiezingen niet eerlijk zijn verlopen en dat hij de uitslag niet erkent. De opkomst was laag doordat veel oppositiepartijen hadden opgeroepen tot een boycott. De Rotterdamse politie heeft vannacht een man in zijn bil geschoten om hem te kunnen arresteren. Dat gebeurde bij een kraakpand aan de Bergweg. De politie was daar naartoe gekomen na een melding van vuurwapengebruik. De man probeerde te vluchten en reageerde niet op waarschuwingsschoten. Na zijn arrestatie werd het kraakpand ontruimd. Op de Noordzee is gisteravond en vannacht urenlang vergeefs gezocht naar een vermiste zeeman. Hij is vermoedelijk ten noordwesten van Texel overboord gevallen. De kustwacht en de KNRM zochten met reddingsboten en helikopters. Rond twee uur vannacht werd de zoektocht gestaakt. Volgens de kustwacht was er geen kans meer dat de man nog levend zou worden gevonden. In de Amerikaanse staat North Carolina is een man met een auto ingereden op een restaurant. Daarbij kwamen twee mensen om het leven, onder wie zijn eigen dochter. Volgens de politie lijkt het erop dat de man van 62 bewust inreed op het restaurant in Bensemer City. Kort daarvoor zat hij volgens getuigen zelf binnen met zijn familie. Het motief van de man is nog onbekend. President Trump eist dat het ministerie van Justitie onderzoekt of de FBI in 2016 heeft gespioneerd bij zijn verkiezingscampagne. Het ministerie moet uitzoeken of er een mol in zijn campagneteam was geïnfiltreerd.